Het leger houdt de president gevangen. Frankrijk vindt de situatie te gevaarlijk worden en gaat Fransen in het land evacueren, vertelt correspondent Frank Renaud. In Niger zitten 1500 Franse militairen en 500 Franse burgers. Het is een oud kolonie van Frankrijk. Zondag gingen duizenden mensen straat op. De Franse ambassade werd bestormd, vernield. Er werden leuzen geroepen, weg met Frankrijk. Ook Italië gaat Italianen uit het land evacueren. Het is niet duidelijk of Nederland dat ook met Nederlanders gaat doen. In Amsterdam heeft vanochtend een man iemand doodgestoken en een ander zwaar verwond. De verdachte is opgepakt. Een verwarde man van 36 die onder het bloed zat. De politie denkt dat hij alleen handelde. Pas op als je voor je baby een zwemzitje hebt gekocht bij de Decathlon. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit kan dat ding omkantelen onder water... waarna de baby zich niet meer zelf om kan draaien en dus kan verdrinken. De NVWA raadt mensen af het zwemzitje nog te gebruiken. En een eeuwenoud beeld dat vorig jaar door vissers bij Tissel werd gevonden... blijkt van een VOC-oorlogsschip te zijn. Het gaat om een houten hoofd van een krijger dat bedoeld was om vijanden bang te maken... Het is zo'n 400 jaar oud en heel speciaal, volgens deze archeoloog. Het is ook een bijzonder beeld. Het is geen unicum, want er zijn natuurlijk wel eerder dit soort beelden gevonden van eh, koopvaardij en eh, oorlogsschepen. Maar dat het op dit moment zo gaaf uit de bodem van de Waddenzee komt, ja, dat gebeurt eigenlijk nooit. Het beeld heeft de naam Barry gekregen en is binnenkort te zien in de haven van Den Oever. Het weer, buien en af en toe zon bij een graad of 20.